Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft de voorzitter van de kiescommissie in de staat Georgia... onder druk gezet om stemmen voor hem te vinden. De Washington Post heeft een opname gepubliceerd van een telefoongesprek dat gisteren plaatsvond. Daarin zegt Trump tegen de hoogste verkiezingschef dat er bijna 12.000 stemmen gevonden moeten worden. Daarmee zou de president alsnog Georgia winnen ten koste van Joe Biden... Die wordt over twee weken president. Maar Trump houdt nog altijd vol dat hij de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. In Biddinghuizen zijn twee mensen overleden aan een coronabesmetting... die ze opliepen bij de opnames van een online kerkdienst. De dienst werd half december opgenomen... nadat de kerk had besloten om vanwege de lockdown... alleen nog online kerkdiensten te houden. Er bleek dat één aanwezige besmet was met het coronavirus. Daarna zijn tien anderen ook ziek geworden. Volgens de kerkenraad zijn bij de opnames alle coronamaatregelen nageleefd. De Britse oppositieleider Starmer roept op tot een landelijke lockdown. Voor de zesde dag op rij zijn er in het Verenigd Koninkrijk meer dan 50.000 nieuwe besmettingen gemeld. Premier Johnson komt waarschijnlijk met extra maatregelen, maar hij wil niet zeggen welke opties er op tafel liggen. Ongeveer driekwart van de inwoners van Engeland zit al in lockdown, maar de oppositieleider Starmer wil dat het hele Verenigd Koninkrijk op slot gaat. Darter Gerwin Price is voor het eerst wereldkampioen geworden. De Welshman was in zijn eerste WK-finale veel te sterk voor Gary Anderson... de kampioen van 2015 en 2016. Price won met 7-3. Dankzij zijn kampioenschap neemt hij ook de eerste plaats op de wereldranglijst over van Michael van Gerwen. Van Gerwen stond ruim 7 jaar op de eerste plaats. En dan nog het weer. Bewolkte vanuit het oosten lichte regen. In Zuid-Limburg en op de Veluwe is er kans op natte sneeuw. Morgen grijs, regenachtig en waterkoud. Het wordt een graad of 2.